Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Rijksmuseum gaat bij de aankomende tentoonstelling over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd de term Bersiap niet gebruiken. Bersiap wordt gebruikt om de gewelddadige periode in Indonesië na de Japanse capitulatie in 1945 te omschrijven. Maar volgens de gastcurator heeft de term een racistische lading, schrijft hij in NRC. Persjap wordt vooral in Nederland gebruikt... en zet Indonesische vrijheidsstrijders op een bepaalde manier weg... die volgens hem niet vrij is van rassenhaat. De subsidiepot voor huishoudens in het aardbevingsgebied in Groningen is binnen een dag leeg. Mensen konden 10.000 euro per huishouden aanvragen om de kwaliteit van hun woning te verbeteren. Er was 300 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat komt neer op 30.000 huishoudens. Maar er waren veel meer mensen die er gebruik van wilden maken. Groningers spreken van een oneerlijk systeem... omdat waarschijnlijk nu veel mensen achter het net vissen. Staatssecretaris Veilbrief wil kijken of er meer geld nodig is voor de subsidieregeling. De commandant van de brandweer Amsterdam-Amsteland maakt zich zorgen over het hoge ziekteverzuim... mede veroorzaakt door corona. Een zesde van de brandweerlieden zit ziek thuis. Daarom moeten brandweerlieden extra uren maken... wordt er geschoven met diensten om de roosters te kunnen vullen... en moeten vrijwilligers extra diensten draaien... Als het ziekteverzuim zo hoog blijft... zullen uiteindelijk mogelijk kazernes tijdelijk moeten worden gesloten. Opnieuw is er een bericht opgedoken dat de Britse premier Johnson... zich niet aan de coronaregels heeft gehouden tijdens een lockdown. Nieuwszender ITV heeft een mail in handen... waarin personeel wordt uitgenodigd om in de tuin van zijn ambtswoning... op gepaste afstand iets te drinken. Dat was op 20 mei 2020. Toen mochten Britten niet meer dan één persoon ontmoeten. Het weer, het is overwegend helder en op veel plaatsen is het mistig. De temperatuur ligt tussen de 0 en min 3 graden.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 Eén telefoontje en de jongen is weg. Deze Oh, ik strak maak een losser in bed. in Of ik hitter en forgetter, met die hitter is dat forever. Ik ben om mijn cheddar, fuck die glitter en die klemmer. Wijnkoelers in mijn osso, alle bouten wijn zenden.